uur. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Een Amerikaanse vrouw van 38 klaagt de Britse prins Andrew aan voor seksueel misbruik. De vrouw zegt dat de prins haar verschillende keren misbruikte toen ze minderjarig was. Dat gebeurde onder meer op het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein in New York. Prins Andrew was een vriend van hem. Epstein pleegde twee jaar geleden zelfmoord in zijn cel. Hij zat onder meer vast op verdenking voor kindermisbruik. De Amerikaanse Afghanistan-gezant onderhandelt opnieuw in Qatar met de Taliban. De islamitische terreurorganisatie wint in Afghanistan snel terrein... nu westerse landen hun militairen hebben teruggetrokken. De gezant roept de Taliban op te stoppen met het innemen van allerlei belangrijke steden. Ook wil hij met hen onderhandelen over een politieke regeling. Bij een ongeluk op de A4 ter hoogte van het Prins Klausplein in Den Haag... is een motorrijder om het leven gekomen. Getuigen zeggen tegen lokale media dat de motorrijder met hoge snelheid tegen een busje reed en viel. Zijn motor zou daarna naar de andere kant van de snelweg zijn gelanceerd. In Haiti is een rechter aangesteld die het gerechtelijk onderzoek gaat leiden... naar de moord op de Haitiaanse president. Eerder hadden meerdere onderzoekrechters geweigerd, mogelijk uit angst voor bedreigingen. President Moïse werd begin vorige maand doodgeschoten in zijn huis. Er zijn inmiddels meer dan 40 verdachten voor de moord opgepakt. En de noodlijn voor MKB'ers die snel psychische hulp nodig hebben... is tot nu toe zo'n 8000 keer gebeld. De hulplijn werd in februari geopend. Vooral ondernemers in de detailhandel en de horeca... die door de coronamaatregelen in problemen zijn gekomen... hebben er gebruik van gemaakt. Volgens ondernemersvereniging ONL, die de noodlijn opzette...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 And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make smile, I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Yeah. Huh. with Pope's permission. I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. I need peace, I need love, I need all the things that fall above.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 De gezant roept de Taliban op te stoppen met het innemen van allerlei belangrijke steden. En de noodlijn voor MKB'ers die snel psychische hulp nodig hebben... is tot nu toe zo'n 8000 keer gebeld. De hulplijn werd in februari geopend.